Pas daarna wordt besloten of de huidige samenwerking blijft bestaan. Isbalin wil de gesprekken naar aanleiding van uitspraken van de Amsterdamse korpschef Welte. Die zei namens de Raad van Korpschefs dat de politie moet stoppen met projecten in Suriname. Volgens Welte kan de politie zich niet associëren met de nieuwe bestuurders van dat land, onder wie president Bouterse. Hisbalin liet daarop weten dat Welte niet over de samenwerking gaat en dat eerst wordt gekeken naar criteria om de Surinaamse politie en justitie te beoordelen. Roemenië gaat een hoge Russische diplomaat het land uitzetten. Boekarest doet dat na de uitzetting gisteren door Rusland van een hoge Roemeense diplomaat. De Roemeen werd volgens de Russische Binnenlandse Veiligheidsdienst op heterdaad betrapt met spionageapparatuur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië sprak van een ernstige schending van het diplomatieke protocol... en kondigde meteen als tegenmaatregel de uitzetting van de Rus aan. De verhouding tussen beide landen is bekoeld na het bekend worden van plannen van Amerika om in Roemenië raketten te plaatsen. Amerika wil dat ter bescherming tegen mogelijke acties van Iran. In de eerste play-off voor de Champions League heeft Ajax in Kiev met 1-1 gelijk gespeeld tegen Dynamo in de 56e minuut. Kreeg een speler van Kiev een rode kaart. Een minuut later scoorde Jan Vertongen met een kopbal na een vrije trap. Minder dan 10 minuten later viel de gelijkmaker. Volgende week is de return in Amsterdam. Het weer bijna overal droog, maar langs de westkust komen wat buien voor. Het koelt vannacht af naar 13 tot 15 graden. Overdag trekken de buien het land in en pas later in de middag klaart het vanuit het westen op. Het wordt vandaag zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.